Zo is vannacht bij Monnikendam een vrachtwagen te water geraakt. En gisteravond sloeg de auto van een vrouw in het Drentse Veenoord over de kop en belandde in een weiland. De vrouw raakte daarbij gewond. De arbeidsinspectie gaat volgend jaar extra aandacht besteden aan agressie en geweld tegen werknemers. Vooral in de horeca en bij benzinestations wordt gekeken of werkgevers hun medewerkers genoeg beschermen tegen gewelddadige klanten. Aanleiding zijn de overvalcijfers in de horeca en bij tankstations. Tussen 2006 en 2009 werden 600 overvallen gepleegd in de horeca en 130 bij pomphouders. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet nu nog niets in een parlementaire enquête naar seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Zo'n 200 slachtoffers willen graag zo'n enquête omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de commissie Deetman. Maar de Kamer wil het rapport van Deetman eerst afwachten en pas daarna kan worden vastgesteld of hij zijn werk goed heeft gedaan. Zuid-Korea is begonnen met grootschalige militaire oefeningen, onder meer aan de westkust in de buurt van de betwiste grens met Noord-Korea. Zo'n twee weken geleden bestookte Noord-Korea een eiland in dit gebied met granaten, waardoor de spanningen tussen de twee landen is opgelopen. Noord-Korea had de regering in het zuiden opgeroepen om af te zien van deze militaire oefeningen. Op een veiling in Frankrijk hebben de handgeschreven memoires van Napoleon 125.000 euro opgebracht. Er gingen ook zijden kousen van hem onder de hamer. Daar staan twee kroontjes op met daarboven een N geborduurd. De kousen werden voor ruim 31.000 euro verkocht. Het weer. Vanochtend kan het lokaal mistig zijn. In het zuidoosten blijft het bewolkt, maar in de rest van het land kan ook de zon doorkomen.